Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog niet iedereen in Limburg kan terug naar huis. Door het hoge water in het noorden van de provincie moesten op verschillende plekken langs de Maas mensen hun huis uit. Inmiddels zakt het water langzaam weg, maar veilig is het nog niet. Dijken worden nog geïnspecteerd en de veiligheidsregio heeft nog wel een advies. Om 6 uur vanmorgen is in het riviertje de Niers iemand met een zwembroek uit het water gehaald. Ik zou willen benadrukken dat het levensgevaarlijk is om op dit moment in de beken en de rivieren te gaan zwemmen. Daar eh, kun je complete boomstammen tegenkomen en andere ja, eh, eh, spullen. Doe dat dus niet, zegt hij. Via Giro 777 is er al ruim 4 miljoen euro opgehaald voor hulp aan de getroffen gebieden. Wees zuinig met water uit de kraan. Die oproep doet het Limburgs waterbedrijf. Vul dus geen zwembadjes en doe rustig aan met douchen. Door de overstromingen in Limburg kan het bedrijf niet op volle sterkte werken. En dus is er minder water dan normaal. En het is opnieuw te druk op de kermis in Tilburg. De gemeente heeft het terrein voor de derde dag op rij afgesloten. Bij de ingangen van de verschillende pleinen staan lange rijen van mensen die nog naar binnen willen. En de Grand Prix van Groot-Brittannië heeft voor Max Verstappen maar een minuutje geduurd. Tijdens het eerste rondje werd hij in een bocht aangetikt door concurrent Lewis Hamilton, zag commentator Louis Dekker. Lekkere eerste ronde hoor. Hamilton eh, was er bijna voorbij een paar keer. De start was iets beter. Maar vergeleken met de start van gisteren, die raketstart van Verstappen, dat kon Hamilton niet kopiëren. Met z'n tweeën, oh ze hebben elkaar geraakt. Het is eraf. Verstappen eraf. Hamilton probeert het vierde keer. En het is klaar. En Verstappen echt volle vaart ervan nou, hij vloog dus uit de bocht en knalde tegen een stapel banden. De crash was zo hard dat de race een tijdje werd stilgelegd. Verstappen kon wel zelf uit zijn wagen klimmen en weglopen. Je krijgt het weer nog. Er zijn wat stapelwolken, maar vooral veel zon vandaag. 21 tot 27 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het is dan wel ietsje koeler dan vandaag. 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging eh, voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook nog op de A22 vanuit Velsen naar Beverwijk.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 All the man, them a say them impress uh. Niceness, some of the girl, them a wear uh. All the girl, put your body down in here Sweet, oh my sweet, sugar for my heart Your fancy kiss I'm as a sweet and a sweet, I'm as a sugar and a love. the girl them a dress. All the man them a say them impress. Niceness and when the girl them a wear. All the man them a say you gone clear. Sweetness. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run.